Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In de Duitse stad Mannheim onder Frankfurt zijn verschillende mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op een marktplein begon iemand om zich heen te steken. Een van de slachtoffers zou een extreemrechtse anti-islamactivist zijn. En die was daar samen met anderen aan het flyeren, vertelt correspondent Gimbal Duk, die beelden heeft gezien van het incident. Zij stonden daar op dat marktpleintje eh, ja, informatie uit te delen aan mensen en daar kwam dus, kwam dus een man op af. En op die beelden is te zien dat hij op hen insteekt. Dat een groep van die mannen ook probeert deze uh, aanvaller eh, op de grond te drukken, eh, te stoppen met steken. De politie heeft de aanvaller neergeschoten. Het is niet bekend hoe het met hem en de slachtoffers is. En rond deze tijd begint een klimaatmars op de Zuidas in Amsterdam. Verslaggever Onno Beukers weet waarom demonstranten juist daar de straat op gaan. De organisatie zegt op de Zuidas, daar zitten al die grote bedrijven. Die grote bedrijven die ja, financieren en die faciliteren projecten die de natuur en de milieu schaden. En dus uiteindelijk ook ons als mens. En daarom willen ze heel graag daar eh, demonstreren. En houden ze daar dus ook een mars. Ja, en de organisaties houden hem expres op vrijdag. Want dan wordt er natuurlijk gewerkt en geborreld, is het idee. Eerder hebben ze wel eens bijvoorbeeld geprobeerd in het weekend te demonstreren. Maar toen zagen werknemers het natuurlijk niet. En dan nog nieuws voor fans van deze man. Ja, het gaat om Burna Boy. Fans krijgen maar 30% van hun geld terug na het afgelaste concert van die rapper. Hij zou volgende week zondag zijn allergrootste show ooit geven in Nederland, in de Johan Cruijff Arena. Maar Burna Boy trok daar zelf de stekker uit. En er is nu ruzie tussen de concertorganisator en het management van Burna Boy. De organisatie zegt dat de rapper de andere 70% moet lappen, maar dat wil hij zelf niet. Het weer dan nog. De rest van de middag en de avond is het een grijze boel...